Het dodental van de overstroming in Pakistan is verder opgelopen. Volgens de jongste cijfers zijn 1400 mensen verdronken... of op een andere manier omgekomen door de overstromingen en aardverschuivingen. Het VN-kinderfonds UNICEF zegt dat meer dan 3 miljoen Pakistanen op een of andere manier zijn getroffen door de watersnood. BP hoopt vandaag een begin te kunnen maken met het definitief dichten van het olielek in de Golf van Mexico. Dat gebeurt door het spuiten van een stroom boorvloeistof en cement in het lek. Uit de oliebron is volgens de laatste berekeningen zo'n 780 miljoen liter olie in zee terechtgekomen. In New York zijn twee mannen schuldig bevonden aan het beramen van een aanslag op het vliegveld JFK. Volgens de aanklagers wilden de mannen van 66 en 58 de Amerikanen straffen voor wat ze zien als wereldwijde onderdrukking van de islam. Ze wilden benzinetanks onder het vliegveld opblazen en ook de pijpleidingen die van daaruit naar de wijk Queens lopen. Op de snelweg tussen Antwerpen en Eindhoven hebben vrachtwagendieven de Belgische verkeerspolitie beschoten. Niemand is gewond geraakt. De politie kreeg een melding over vrachtwagendiefstal in Arendonk en besloot de posten bij de grens met Nederland. Toen de dieven de politie zagen openden ze het vuur en probeerden ze op de Belgische agenten in te rijden. De dieven zijn ontkomen. De duiker die gisteravond op de Oosterschelde vermist raakte is terecht. Hij was te water gegaan bij scherpenissen. Daarna werd er niets meer van hem vernomen. De brandweer en politie begonnen een grote zoekactie, maar na een uur meldde de man zich op de wal. In Los Angeles is de Amerikaanse scenario-schrijver Tom Mankiewicz overleden. Hij schreef onder meer mee aan de eerste twee Superman-films en een aantal James Bond-films. Menkewitsch stamde uit een echte Hollywood-familie. Zijn oom was ook scenario-schrijver en zijn vader regisseerde onder meer de film All About Eve. Tom Menkewitsch is 68 jaar.